Dat betekent eigenlijk dat de Europese Commissie, die die regels altijd eh, in de gaten houdt, nou, een oogje dichtknijpt als landen rood gaan staan. Landen mogen dus wat meer in het rood gaan staan om meer uit te gaan geven aan defensie. Want, zegt von der Leyen, we leven in extreem gevaarlijke tijden. Maar zij is niet degene die kan beslissen over landen meer geld uitgeven aan wapens en munitie. Daar gaan de EU-lidstaten Staten zelf over. Een Nederlands vrachtschip is aan de grond gelopen in Engeland. De HNS Wisdom was van Rotterdam op weg naar de rivier de Humber in het noorden. Op foto's bij de BBC is te zien dat het schip op een zandbank ligt. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. De enige piramide van ons land mag je voorlopig niet beklimmen. De piramide van Austerlitz is dicht vanwege de regen van de afgelopen tijd. Daardoor spot er zand weg en kan de constructie gaan schuiven. Het monument staat niet op instorten, maar de beheerders nemen het zeker voor het onzekere. Ze denken dat er een onderhoudsbeurt van twee maanden nodig is om de piramide weer open te krijgen. En er zit een mega-overname aan te komen in de modewereld. Volgens een Amerikaans persbureau wil Prada concurrent Versace kopen. Het zou ongeveer anderhalf miljard euro moeten kosten. Beide merken zouden na de overname blijven bestaan, zegt deze journalist van Vogue. Dat gebeurt wel vaker in de fashion. Je hebt bijvoorbeeld de eh, LVMH-groep, die hebben ook Dior en Fendi en Givenchy. Dat weten mensen vaak niet. En Kering bijvoorbeeld is een heel groot bedrijf. Die hebben Gucci en Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen. Dus dat, dat geeft niet dat die bij elkaar horen, zeg maar dan. De overname van Versace door Prada is nog niet rond. Insiders zeggen dat de handtekeningen mogelijk deze maand nog worden gezet. Het weer, ja, net als gisteren, prima lentedag met weinig wind en veel zon. En het wordt vanmiddag max 7 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel en die ligt in de A4. Richting Amsterdam kan je er eventjes niet door.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 Het totale aantal misdrijven daalt al langer. Vooral straatroven en overvallen komen een stuk minder vaak voor dan tien jaar geleden. En er is opnieuw onderhoud nodig bij de piramide van Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug. Door de regen van afgelopen tijd is er een kans dat de ruim 200 jaar oude constructie verschuift. De piramide is daarom voorlopig ook gesloten. Het weer, vanmiddag veel zon, alleen in het noorden wat lichte bewolking. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM. just let it be. van Zandvoort, op 106.9 FM sitting, waiting, wishing you believed in superstitions.